Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland maakt wapenchips met spullen uit Nederland. Dat zegt de krant Trouw. Volgens hen heeft Rusland oude chipmachines opgekocht van het bedrijf ASML uit Brabant. Om die apparaten draaiend te houden zijn reserveonderdelen nodig. Die weet Rusland binnen te halen via tussenhandelaren in onder meer China. De gemaakte chips zitten onder meer in raketten en helikopters. ASML zegt dat ze niets doen wat niet mag. In zee bij Italië wordt gezocht naar 21 migranten, onder wie drie kinderen. Ze waren op weg van Libië naar Italië toen hun boot, boot omsloeg. Zeven mannen uit Syrië zijn uit het water gehaald en zij zijn er slecht aan toe. En een man die in België is veroordeeld voor een dubbele moordpoging hoeft niet de bak in. Nicolas T. kreeg 25 jaar, maar vluchtte naar het buitenland. Toen hij uiteindelijk werd gepakt, ging hij in beroep tegen zijn veroordeling. Maar de zaak kan niet worden behandeld. Het bewijsmateriaal lag al die tijd opgeslagen in een vochtige ruimte. Het zijn schrijdende toestanden van dossiers die aangetast zijn door vocht, beschimmeld zijn... waardoor ze eigenlijk zelfs niet meer goed leesbaar zijn. Het is inderdaad geen geheim dat justitie te kampen heeft met oude gebouwen... die dringend toe zijn aan renovatie. De Belgische minister van Justitie zegt dat het echt niet kan zo... en dat er hard wordt gewerkt aan het digitaliseren van oud bewijs... om dit in de toekomst te voorkomen. De beroemdste breakdancer van de wereld heeft van zich laten horen. Raquel Reagan uit Australië deed namens haar land mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Veel mensen vonden haar performance er amateuristisch uitzien... en op internet werd ze massaal belachelijk gemaakt. Bij een Australische tv-zender heeft ze voor het eerst een interview gegeven. Het waren pittige weken. Fortunately, I, I got some mental health support pretty quickly. And I also went off social media. I went off the internet. But it's pretty up and down. But it's also just hard to process it all, honestly. Like, it's just still pretty hard to process. Ze snapt dat ze de Australische breaking community te kakken heeft gezet. Maar zegt ook dat ze keihard heeft getraind om een goede show neer te zetten. Het weer, nu nog grijs en op sommige plekken wat mist of lichte regen. Later wordt het droog en breekt het open. Er zijn al flinke opklaringen met flink wat zon en het wordt warm. 25 tot max 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen wordt weer langzaam gereden over de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam... door de werkzaamheden bij knooppunt Koenplein, 10 minuten. Eh, drie kwartier vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 19 kilometer file tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein. A10, ringweg van Amsterdam vanuit Watergaafsmeer naar knooppunt Nieuwmeer bij Amsterdam. Hemhavens, 7 kilometer file met een kwartier vertraging.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 Om het lerarentekort aan te pakken kunnen mensen zich op kosten van de overheid laten omscholen tot leraar. Maar door de hoge werkdruk, slechte begeleiding en gebrek aan maatwerk haken veel studenten af. In het Brabantse Werkendam zijn twee mannen zwaar gewond geraakt toen ze in het ruim van een schip vielen.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 What's wrong with that? We in the VIP twisted, downright spiffy, yeah. two way. who they make it like they missed it. Come on party Yeah. Oh. Girls is on the way, but up a party, Yeah. Uh. Models and models talking all of that.